Ties van Kesteren met het NOS-journaal. VVD en BBB reageren positief op de voorlopige asieldeal... die PVV en NSC hebben gesloten. Afgelopen dag lekte plannen uit van de asielnoodmaatregelenwet. In dat voorstel zat onder meer dat asielvergunningen... voor onbepaalde tijd worden afgeschaft. Ook kunnen Syriërs worden teruggestuurd naar delen van een land waar het veilig is... en mogen gemeenten niet meer gedwongen worden om statushouders te huisvesten... In ruil voor die maatregelen ziet Wilders af van het inzetten van het noodrecht. Komende dag praat de coalitie verder over de asieldeal. De Verenigde Staten zeggen voor het eerst bewijs te hebben dat er Noord-Koreaanse troepen zijn in Rusland. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin noemt het heel ernstig als Noord-Koreaanse troepen zich voorbereiden om te gaan vechten in Oekraïne. Volgens Zuid-Korea zijn er nu 3000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland onderweg en krijgen ze daar Russische uniformen. De Belarussische president Lukashenko zegt tegen de BBC dat het onzin is dat er Noord-Koreaanse troepen worden ingezet in Rusland. De weggeefactie van Elon Musk is mogelijk illegaal. In aanloop naar de verkiezingen verloot hij elke dag 1 miljoen aan mensen in de swing states. Maar volgens CNN heeft het ministerie van Justitie hem daarvoor gewaarschuwd. Om kans te maken moeten kiezers van de zogenoemde swing states zich hebben geregistreerd om te stemmen. er zijn al meerdere winnaars die een cheque van 1 miljoen hebben gekregen van Elon Musk. Volgens de Amerikaanse wet mogen mensen niet betaald worden om te gaan stemmen. Musk ontkent iets fout te doen met zijn actie. In de haven van Vlissingen is opnieuw een lading cocaïne ontdekt. De 600 kilo drugs zat tussen bananen die afkomstig zijn uit Ecuador eindbestemming was Denemarken, maar daar zal het niet aankomen. De kook met een straatwaarde van 45 miljoen is vernietigd. Eerder deze week werd nog een lading kook onderschept van ruim 300 kilo in de haven van Vlissingen. Het weer, vannacht is het droog, wel is er kans op mist.